Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer debatteerde gisteravond tot laat over de rellen van vorige en deze week in Amsterdam... en hoe ze antisemitisch geweld willen straffen. Een van de plannen is om het paspoort in te nemen van een dader als die een dubbele nationaliteit heeft. Premier Schoof probeerde mensen met een migratieachtergrond wel een beetje gerust te stellen. Dus het gebeurt niet zomaar dat je dubbele paspoort wordt afgenomen. Dus Nederlanders die niets te maken hebben met terrorisme... Die hebben niets te vrezen over deze actie. Men is gewoon welkom in dit land. Zo simpel is het. Ondanks een verbod was er gisteravond een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam in Amsterdam. Daar werden 281 mensen opgepakt. Die werden in bussen naar een andere plek gebracht en daar weer vrijgelaten. Er gaan beelden rond van demonstranten die met wapenstokken worden geslagen. De politie onderzoekt of de ME daar goed heeft opgetreden. In Amerika hebben de Republikeinen ook de strijd om het Huis van Afgevaardigden gewonnen. Dat is de Amerikaanse Tweede Kamer. Ze hebben ook de Senaat in handen en de meeste rechters in het Hoge Rechtshof staan ook aan hun kant. Daarmee krijgt Trump ruim baan om zijn beleid door te voeren als hij in januari opnieuw president wordt. Het eilandbestuur van Bonaire wordt teruggefloten door Den Haag. Ze zouden niet lekker hebben gehandeld bij de vuilnisbelt van het eiland. Er is de afgelopen maanden meerdere keren brand uitgebroken. De Rijksvertegenwoordiger in Nederland gaat nu proberen om de problemen op Bonaire op te lossen. En het is half november. Dat betekent dat in Engeland de voorbereidingen voor kerst al in volle gang zijn. In Londen is er een cursus voor hulpkerstmannen. 1, 2, 3, ho, ho! Ze werken voor een bureau waar je een kerstman voor thuis of in het winkelcentrum kunt bestellen. En ook al is het natuurlijk een hulpkerstman, het moet wel geloofwaardig overkomen. Any child that goes to see Father Christmas has been excited about this for days, for weeks, maybe months. So it has to live up to their expectations. De kerstman is met alle ellende in de wereld belangrijker dan ooit, merken ze bij de kerstmanopleiding. Er zijn al 20% meer boekingen binnengekomen dan vorig jaar. Het weer nog veel grijs met vooral in het zuiden eerst nog regen. Daarna is het bijna overal droog bij 10 tot max 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A7 den oever richting Zaanstad staat 9 kilometer file tussen Wochtum en Purmerend Noord.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 Ruim 700.000 vrouwen zijn niet op zoek naar werk of daar niet beschikbaar voor. Dat is twee keer zoveel als bij mannen, blijkt uit cijfers van het CBS. Toch zou een deel van deze vrouwen wel willen werken. De man die vorige week in Rotterdam uit het niets een stoeptegel op zich gegooid kreeg... is ontwaakt uit zijn coma, heeft zijn halfzus gezegd. Dinsdag werd een man in Frankrijk opgepakt voor de aanval. Hij wordt ook verdacht van een vergelijkbaar incident in Lyon. Het weer, een grijze dag, maar het blijft droog bij zo'n 12 graden. Het ritme. van ZFM. keep you around Cause the day that you realize how amazing time. Work, work, work, Sonora, work your body line. Work, work, work, Sonora, work it all the time. My girl named is Sonora. I tell you friends I adore her.